En dat heeft ermee te maken dat minister Jette en zijn voormalig kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. En dus dat ze afhankelijk zijn van andere partijen. GroenLinks, PvdA of BBB, die konden het aan een meerderheid helpen. Maar zij vinden dat er te weinig gedaan wordt voor huurders om die ook te laten profiteren van zonnepanelen. En dus dus eh, gaan ze tegenstemmen vanmiddag. Een man die wordt verdacht van het plegen van vijf moorden in opdracht van Ridouan Taghi is opgepakt in zijn cel. Hij zat al vast omdat hij lid was van een groep die liquidaties plande. De Telegraaf schrijft dat hij over een maand vrij zou komen, maar justitie wil voorkomen dat hij opnieuw gaat moorden. Een vrouw uit Brabant moet bijna 7000 euro betalen omdat ze heeft gelogen over wie de vader van haar kind is. Toen ze zwanger was, zei ze tegen haar partner dat hij de vader was omdat ze met niemand anders seks had gehad. Maar een DNA-test was onverbiddelijk, het was toch echt iemand anders... De man had het kind al erkend. Om dat ongedaan te maken stapte hij naar de rechter en die gaf hem gelijk. En oversized sweaters, grote kettingen, bandana's en vissershoedjes. Nee, het is niet wat ik meeneem naar Lowlands. Het is eh, de outfit van een groep oude omaatjes in Zuid-Korea. De vrouwen van in de tachtig zijn, om een beetje jong te blijven, begonnen met rappen. Ja, Sunny en de Seven Princesses heten ze. Ze rappen over het leven op de boerderij in een klein dorpje. En dat werkt als een soort therapie, zeggen ze. Ze voelen zich gezonder en gelukkiger. En ook commercieel kan het wel eens een succes worden. Ze hebben al fans en boekingen. Het weer, nou kijk naar buiten. Als je de zon nog steeds ziet, geniet ervan, want het trekt straks dicht.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 Your whole world has changed. The years spent before seem more clouded than blue. In many ways too busy finding. me. waiting for your love, and all the time it's been here right in front of me. Oh, oh, oh. Draw the line, I'll step across even further. I give in, you got me, yeah. I've been sitting waiting for. kwam om te kijken of ik hier soms moest zijn. Ik ging hier ooit vandaan, ik ging hier ooit vandaan met het vuur in mijn pas.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 Of we volledig voorbij, waar ik ook het zingen of niet? Zingen of niet, dat is al valse hoop dat ik zei. Het is geen lied van mij. Ik mis mij. ik kwam vandaag. Mhm. Ik mis mij of wat ik hier achterliet.